Ze hebben de fouten in hun administratie hersteld en mogen duidelijk veel vaarsen stonden geregistreerd. Dat zijn runderen die nog niet hebben gekalfd en dus geen melk geven. Ze tellen maar voor de helft mee bij de regels voor de fosfaatreductie. Vanwege het opvallend hoge aantal waren er vermoedens van fraude. De Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër heeft vermoord. Ook spreekt hij tegen dat hij de vrouw heeft gemarteld, zegt zijn advocaat. Madsen geeft wel toe dat hij haar lichaam in stukken heeft gezaagd. Wall ging in augustus vorig jaar met Madsen mee in de onderzeeër om een reportage over hem te maken. Een ruime week later werden stoffelijke resten van haar gevonden in het water ten zuiden van Kopenhagen. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk... heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugd-TBS gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige. En het was ook de eis van het OM. De jongen bekende in september dat hij zijn ouders had omgebracht met een mes. In België is Jacques Clemens overleden, de oudste priester ter wereld en de oudste man van de Benelux. De Nederlander werd 108 jaar. Clemens was in 1936 in Luik tot priester gewijd en woonde het grootste deel van zijn leven in België. Hij overleed woensdag nadat hij bij een val een arm had gebroken. Clemens dacht dat hij door zijn strakke ritme zo lang leefde. Hij stond elke dag om 6 uur op, dronk smiddags een glas wijn en ging om 9 uur naar bed.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 Het gaat van het jaar 1944 tot en met 2006. Dat ga ik zo meteen wel uitleggen. Maar we gaan ze eerst spelen. Veel plezier, komende uur. Sap biografisch nummer was dit, uh, Bomb. En ik heb het laten zingen door Tom Jones van zijn album Reload uit 1999. En we begonnen met de Sister Sisters uit 2006. Eh, en ja, dat hoort natuurlijk niet helemaal in onze doelgroep. Maar er is altijd wel een mouw aan te passen. Want eh, om maar te beginnen, A is het een heel mooi nummer. En 2 is het een compositie van onder andere Elton John. En hij is ook degene die daarop piano speelt. Dus vandaar dat het volkomen legaal is. Jawel. Ehm, we gaan eh, na twee van die pittige nummers altijd weer wat rustigers doen.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 En dat was ook hun enige. Vandaar een one-hit wonder. En die heet dan You've Got To Hide Your Love Away. Wonder uit 1965 gaan we naar een top 100 hit uit het jaar 1970. De Hollies. I can't tell the bottom from the top. And every time I get to thinking With every thought of you, I wanna shout aloud. And then I think about the love I had inside me. How you brought what's inside out. So now love's made it to the outside. Wanna tell the world of everything I found. Somehow your love released the spring wound up inside me. You turned my living upside down. Hollies en I Can't Tell the Bottom from the Top. Toen de Shadows hun eerste hits scoorden... bestond de band uit Hank B. Marvin, Bruce Welch, Tony Meehan en Jet Harris. Jet en Tony die werden op een gegeven moment vervangen of zijn zelf weggegaan... en hebben eh, hebben samen wat hits gescoord. Maar uh, eh, Jet Harris heeft ook een single hit gescoord. In ieder geval één. Hier is hij met uh, My Lady. is keeping to be there. Cause all her things she loves to share, but she can laatste stukje had er voor mij wel afgemogen. Maar dit was in ieder geval My Lady van Jet Harris. Eh, vorige week zijn we eh, eh, gefinished met The Beatles. Het hele repertoire hebben we gehad. En toen zei ik van, we gaan nu beginnen met de singles van Elvis Presley. <laughs> En Hans staat die juich omdat de Beatles... Nou, nou laat maar. <laughs> In ieder geval, we gaan vandaag beginnen met de singles van Elvis Presley. En de eerste werd opgenomen in 1954 bij Sun Records... En eh, als je de originele single nog hebt... dat zou best kunnen natuurlijk... dan staat daar niet alleen de naam van Elvis Presley op als uitvoerende... maar ook die van Scotty Moore en Bill Black. En dat is het nummer That's Alright. En als B-kant stelde Bill Black voor om Blue Moon of Kentucky te nemen. Nou, die twee gaan we dus ook draaien. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say, blue moon, I Kentucky, to keep on shining. Shine on, the one that's gone and left me blue. I say, blue moon, I'm Kentucky, to keep on shining shine on the ball that's gonna let me blue. Well, the heat was on one moonlight da on the blue. Ja, dan moet je wel de microfoon openzetten natuurlijk. Dat, eh, dan klinkt het wat <laughs> beter. Hij gaat erg lekker. Dit was de eerste single van Elvis Presley, de A en de B That's Alright en Blue Moon of Kentucky. We gaan nu luisteren naar een compositie van eh, Wilson Pickett en Steve Cropper. En eh, dat is het nummer In the Midnight Hour, gezongen door Wilson Pickett. Die 65, Wilson Pickett eh, met In the Midnight Hour... geschreven samen met eh, Steve Cropper. Een jaar later had Elvis, eh, Elvis Cliff Richard een hit met Wind Me Up, Let Me Go. En dat was een van de minder vol, succesvolle nummers die Cliff uitbracht. Het haalde slechts drie weken in de top 40 en de hoogste notering een 36e. Cliff Richard. just a little tin soldier in your hands. I'm good for nothing but to obey your commands. You never really loved me, I know. So wind me up, let me go. just your plaything till you see someone else, and then you leave me alone on the shelf. But even tin soldiers have hearts, don't you know? So wind me up, let me go. You don't really need me. You've a hundred other toys. And teardrops don't look good. in the eyes of soldier boys. So pick me up and hold me one more time. That's just consolation this heart of mine. Whisper a sweet word to the one who loves you so. Then wipe me up, let me go. Richard en Wind Me Up, Let Me Go. We gaan eh, luisteren naar drie nummers uit de Nederpop Nederbeat Top 100... over de periode 1965-1980. Nummer 77 tot en met 79. En je hoort zometeen wie je gehoord hebt en hoe het heette. chain and a sand turn to gold. Like there ain't no magic word that holds you back from getting old. your word. Ja, dat waren weer drie eh, nummers uit die top 100. Die Nederpop top 100 over de periode 1965-1980. En je hoorde achtereenvolgens op 79 I Saw You van Simon en Marijke. Op 78 The Golden Earrings, toen ze nog zo heten. Just a Little Bit of Peace in My Heart. En op 77 eh, Sandra en Andres met Storybook Children. Dan gaan we nou luisteren naar een track van het album Tango in the Night van Fleetwood Mac. Hier is Everywhere. Van het album Tango in the Night was dit eh, Fleetwood Mac met Everywhere. We gaan een top 100 hit draaien uit 1986. Het jaar dat uh, Evert van Bentum de uh, Elf tot won. Dat deed hij in 85 ook trouwens. En wij draaien dus een top 100 hit uit dat jaar. En dat komt van de Rolling Stones. En dat heet Harlem Shuffle. the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. No, do not mess with Mr. In Between. Do you hear me? You will hear about the eliminating of the negative and an accent on a positive. Gather round me, children, if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't let bye bye blue. laatste nummer dat was eh, van Bing Crosby en dat heette Accentuate the Positive. Een wat meer recentere uitvoering kun je horen op een album van McCartney uit 2012. Het album heet Kisses on the Bottom. Ah, dit was Matchbox voor eh, deze 8 maart. meteen twee uur lang Hans. In ieder geval Hans, want die is er. Rauw heb ik nog niet gezien. Misschien komt hij zometeen nog.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus wil meer doen tegen exposing. Dat is het verspreiden van namen, naaktfoto's en telefoonnummers van jonge vrouwen of meisjes. Veel slachtoffers hebben een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Grapperhaus heeft zich eerder al geschokt uitgelaten over...